Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Middelbare scholieren krijgen met ingang van komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De landelijke toets verdwijnt definitief en rekenen wordt weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken. De Tweede Kamer heeft tegen een plan gestemd van onderwijsminister Slop om een ander rekenexamen in te voeren. De partijen noemden het bestaande examen een afrekentoets. Ze vinden dat de aandacht moet gaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs... en niet naar het beoordelen van de rekenvaardigheden via een aparte toets. Een scholieren uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte. Dat meldt de GGD. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad... is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Hoe oud het meisje was en op welke school ze zat... is niet bekendgemaakt. De meningokokkenbacterie is besmettelijk, al is de kans klein dat mensen ziek worden na besmetting. Maar gebeurt dat wel, dan kan dat leiden tot hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Jaarlijks lopen 140 mensen de ziekte op en ongeveer 20 van hen overlijden eraan. Turkije heeft acht militairen die in 2016 naar Griekenland zijn gevlucht op een terrorisme-lijst gezet. Er is ook een beloning uitgeloofd van 5,6 miljoen euro voor hun uitlevering. De militairen vluchten na de mislukte staatsgreep in juli 2016 en volgens Turkije zijn ze betrokken bij die coup tegen president Erdogan. Vandaag ontmoeten de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar in Ankara. De landen staan op gespannen voet met elkaar vanwege onder meer territoriale kwesties in de Egeïsche Zee. fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is terug in de Tweede Kamer. Ze was sinds oktober met ziekteverlof. Nu ze terug is, keert Thiemes vervanger, Christine Teunissen, terug naar de Eerste Kamer. Het weer droog, maar bewolkt. Morgen af en toe regen en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 4 eh, kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam 6 kilometer file bij de A10. Een kwartier vertraging. En een kwartier op de A10 het Watergaasmeer richting Koenplein... tussen afrit Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart. A208 Haarlem richting Velzen staat het weer vast bij de A22. 10 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn...